Jelle Visser met het NOS-journaal. De Noord-Koreaanse rakettest, die gisteren werd gesignaleerd door Zuid-Korea en de VS... was met een hypersonische raket, dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau. Hypersonische raketten kunnen meer dan vijf keer de snelheid van het geluid halen... zo'n 6200 km per uur. Door de hoge snelheid is het moeilijk om ze te onderscheppen. Ook Rusland, China en de VS werken aan de ontwikkeling van deze raketten. Na de mislukte vredesonderhandelingen met de vorige Amerikaanse president, Trump... heeft Noord-Korea het aantal rakettests opgevoerd. Ook de afgelopen weken waren er meerdere proeflanceringen. Een Frans bedrijf dat de software levert aan Nederlandse boekhandels... is platgelegd door een ransomware-aanval. De database met boeken en facturen van zo'n 130 boekhandels in Nederland is onbereikbaar. Libris, Atheneum en Donner melden dat ze door de hack zijn getroffen... maar dat er geen gegevens verloren zijn gegaan. Volgens een ICT-platform eisen de hackers veel losgeld. Armin Laschet, de lijstaanvoerder van de Duitse centrumrechtse CDU-CSU... heeft tijdens een fractiebijeenkomst zijn excuses aangeboden... voor het slechte verkiezingsresultaat afgelopen zondag. Hij erkende dat er fouten zijn gemaakt tijdens de campagne. De Union, zoals CDU en CSU samen genoemd worden, haalde 24% van de stemmen. Het slechtste landelijke resultaat in de geschiedenis van de partij. Vier jaar geleden kreeg de partij onder leiding van bondskanselier Merkel nog bijna 33 van de stemmen. Grote bedrijven worden definitief verplicht om meer vrouwen aan te nemen voor topposities. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel over een bindend vrouwenquotum... waarbij de Raad van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven... voor zeker een derde uit vrouwen moet bestaan. Daarnaast moeten de 5000 grootste bedrijven concrete doelen stellen... voor een evenwichtige verdeling van vrouwen en mannen in de top en de subtop. De nieuwe wet gaat waarschijnlijk in vanaf 1 januari 2022. Het weer vannacht bewolking en buien. De temperatuur ligt rond een graad of 12.